Manning Sampersen eh, met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus ziet niets in een onafhankelijke commissie... om te onderzoeken wat er met Nederlandse kinderen in Syrische kampen moet gebeuren. De kinderombudsman pleitte daar eerder voor. Op dit moment zitten nog 90 Nederlandse kinderen vast in Syrië. Grapperhaus zegt dat het nodig is om naar het gebied te gaan... om hun situatie goed te beoordelen. En dat is volgens het kabinet te gevaarlijk... Eerder deze maand werden wel twee weeskinderen teruggehaald... maar dat was volgens het kabinet een uitzondering. De Nederlandse vrouwen hebben voor het eerste de kwartfinales van het WK voetbal bereikt. In Ren won Oranje met 2-1 van Japan door twee doelpunten van Lieke Martens. Ze maakte kort voor tijd de winnende goal uit een omstreden penalty. Namens Japan scoorde Hasegawa. De tegenstander van Oranje in de kwartfinale is Italië. Die wedstrijd is zaterdagmiddag in Valenciennes. In Overdinkel in Overijssel is een jongen van zeven verdronken in een vijver. Even na negen uur kregen de hulpdiensten een melding over een drenkeling. De jongen is uit het water gehaald en gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Hoe hij in het water terecht kwam is niet bekend. Het hoofd van de Amerikaanse douane- en grenspolitie is al na een paar maanden opgestapt. John Sanders heeft niet gezegd waarom hij weggaat... maar volgens de Wall Street Journal is hij de kritiek en problemen beu... Voor president Trump is het stoppen van illegale migratie topprioriteit. De grenspolitie speelt er een belangrijke rol in, maar die wordt geplaagd door schandalen. Deze week werd een zaak bekend van 250 migrantenkinderen... die in Texas onder slechte omstandigheden werden vastgehouden door de grenspolitie. Het weer vannacht helder, de temperatuur zakt naar 17 tot 20 graden. Overdag vrij zonnig, in de kustgebieden meer bewolking.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 any other day is just another day, no doubt. Cause every time I think about you, thoughts go through my mind. Met niemand maar mezelf in die race En al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja, nu gaan we heel hard blank gas borrowed Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blank gas borrowed Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, Get paid voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja, nu gaan we heel hard plank gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard plank gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold up, ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. We make money, make money, pan road. Ik ben met mijn young bro. Jij weet zijn niet one. Jij weet alles A1. Jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, maar nigga, je deed lang. Me I real youth, zeg het je net dat je ja, nu gaan we heel hard blauw gas Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gas Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Yeah, yeah. Heel hard plat gaan solo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Lekker hoe ik op de dans in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.